Putten met het NOS-journaal. Het Duitse Openbaar Ministerie vermoedt een extreem motief... bij de dubbele aanslag op twee waterpijpcafés in de Duitse stad Hanau, vlakbij Frankfurt. Daarbij zijn zeker negen doden gevallen en vijf mensen gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn van buitenlandse afkomst. De vermoedelijke schutter is vannacht dood aangetroffen in zijn huis... waar nog een lichaam lag. De federale openbare aanklager in Duitsland heeft het onderzoek naar de schietpartijen overgenomen. Hackers hebben afgelopen zomer de klantgegevens buitgemaakt... van zeker 10 miljoen gasten van de Amerikaanse hotelketen MGM Resorts. De namen, adressen en telefoonnummers van de hotelgasten... zouden zijn geplaatst op een forum voor hackers. Ook de gegevens van zanger Justin Bieber en Twitter-topman Jack Dorsey zouden zijn gelekt. MGM gaat ervan uit dat er geen financiële gegevens of wachtwoorden zijn buitgemaakt. Het is niet bekend wie er achter de hack zit. Air France KLM leidt 150 tot 200 miljoen euro schade... door de uitbraak van het coronavirus. Die inschatting doet de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij... bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Door de uitbraak vliegen Air France en KLM niet meer op China... waar het virus eind vorig jaar opdook. De verwachting is dat het land in elk geval nog enkele weken wordt gemeden. Air France KLM sloot 2019 af met een omzet van 27,2 miljard euro. Dat is 3,7 procent meer dan het jaar ervoor. De netto winst nam wel af van ruim 400 miljoen naar bijna 300 miljoen euro. Bij een incident in een zorginstelling in Wageningen is een dode gevallen en zijn twee mensen gewond geraakt. Omwonenden zeggen dat de twee gewonden begeleiders zijn. Het gaan om een man en een vrouw die allebei steekwonden hebben. Wat zich precies in de Wageningse zorginstelling heeft afgespeeld is nog onduidelijk. En het weer bewolkt, af en toe miser, een stevige zuidwestenwind... en het wordt een graad of 10. Vanavond gaat het harder regenen. Morgen klaart het op en is het zo goed als droog... en wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeersupdate van de ANWB. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam een kwartier vertraging tussen Sassenheim en Kaagdorp.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 Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' para dar la alegría y cosa buena.